Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten in Afghanistan nog steeds bijna 500 mensen te wachten om naar ons land gehaald te worden, staat in de krant Trouw. Een jaar geleden kwamen de Taliban weer aan de macht in Afghanistan... en duizenden wanhopige Afghanen probeerden toen te vluchten. Daar zaten ook een hoop mensen bij die ons land hebben geholpen... tijdens de oorlog in Afghanistan. Ze waren bijvoorbeeld tolk of beveiliger voor ons leger ook Abdul moest hals over kop weg. Hij woont nu in ons land. We are really happy now with yeah. First when we came here, my daughters and my wife, they had, every night this is nightmares. Ja, zijn gezin had eerst last van nachtmerries, maar is nu vooral blij dat ze hier veilig zijn. Het is ons kabinet dus niet gelukt om iedereen naar Nederland te halen. Ze doen nu een nieuwe poging. Volgende maand moeten alle achtergebleven Afghanen zijn opgehaald. En na de boeren gaan vandaag natuurorganisaties om tafel met Johan Remkes om het te hebben over de stikstofaanpak. Remkes moet ervoor zorgen dat alle neuzen weer dezelfde kant op gaan wijzen. Nu staan vooral de boeren en het kabinet lijnrecht tegenover elkaar. Maar natuurorganisaties zijn het ook lang niet eens met wat er, wat er besproken is. In totaal zijn er zeven milieuclubs bij vandaag. En net als de boeren lijken ook zij weinig zin te hebben in een compromis. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht zo'n 150 mensen buiten geslapen. Volgens het COA was er binnen geen plek en er was ook geen andere opvangplek beschikbaar. Vorige nacht sliepen er al honderden asielzoekers buiten op een veldje. En het regent, of tenminste op sommige plekken in ons land dan. En er komt nog wel wat meer bij vandaag. Betekent niet dat het nu allemaal meteen weer goed komt met de droogte, want daarvoor is het veel te weinig. En juist door die droogte wordt water moeilijk opgenomen in de grond, zegt deze deskundige. Hoe droger het is, hoe moeilijker het wordt voor water om, om, om erin te zijgen. En ja, kijk, als je een, een, een mooi plat weiland hebt, dan maakt dat niet zoveel uit. Dan duurt het gewoon wat langer voordat het erin uh, eh, inzakt. Eh, maar ja, in woonwijken, in straten verdwijnt het al snel in de put... en dus niet echt waar je het water wil hebben, bij je plantjes. En het weer nog af en toe wolken en af en toe zon... met vooral later vandaag dus ook kans op pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort 3 kilometer file tussen Overveen en Alkmaar.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 Ook wij kennen bars in training, niks keer, niks splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu is het de shoes, Sharon, ik en ook Isabella. Van Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella ella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. mijn nummer, umbrella, ella mijn umbrella, Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee zit Ik me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je weer terug. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, me niet thuis mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van Matty Move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa.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 Bij een autobedrijf in Nuland in Brabant is vannacht brand ontstaan. Op een auto is het logo van milieugroep Extinction Rebellion achtergelaten. Zo'n zes auto's en de voorgevel van het bedrijfsgebouw zijn door de brand beschadigd. Zeven natuur- en milieuorganisaties schuiven vandaag aan bij gespreksleider Johan Remkes... om te praten over de stikstofaanpak. Boerenorganisaties eisen dat de plannen worden versoepeld... maar natuurorganisaties zeggen dat zij dat niet laten gebeuren. na een ruzie in een appartementencomplex in Welden in Zuid-Limburg... is vanochtend vroeg een man doodgestoken. Ook is iemand gewond geraakt. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, een mix van wolken en zon. Hier en daar een bui en 25 tot 29 graden. ZFM. I'll stay in the pool and drown, So I don't have to watch you leave.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 Maar weet dat jij niet meer zo helder bent. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf.